Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Britse onderzoekers denken te weten wie er achter de zenuwgasaanval op oudspion Sergei Skripal zitten, meldt het Britse persbureau Press Association. Volgens een bron dicht bij het onderzoek gaat het om Russen. Ze zouden met beelden van bewakingscamera's zijn opgespoord. Skripal, een voormalige Russische dubbelspion, werd samen met zijn dochter in maart het slachtoffer van een aanval met Novichok. Meteen werd gedacht dat de Russen erachter zitten, maar het Kremlin zegt niets met de aanslag te maken te hebben. De Skripals zijn inmiddels opgeknapt. Een Britse vrouw die onlangs ook in aanraking kwam met Novichok is overleden. De brand in de Loonse en Drunense duinen is nog altijd niet geblust. De brand in het natuurgebied in Noord-Brabant brak gistermiddag uit. De brandweer is de hele nacht bezig geweest. Een gespecialiseerd brandweerteam uit Overijssel gaat het gebied in om de kleine brandhaarden die er nog zijn uit te kloppen. Het is nog niet duidelijk hoeveel schade de brand in het natuurgebied heeft aangericht. Ook is niet bekend wat de oorzaak is. In Turkije is na twee jaar de noodtoestand opgeheven. Die werd in 2016 ingesteld na de koepoging op de regering van president Erdogan. Sindsdien werd de noodtoestand iedere drie maanden verlengd. Erdogan kon daardoor per decreet regeren, dus zonder instemming van het parlement. Sinds de koepoging zijn zeker 77.000 mensen gevangen gezet... onder wie journalisten en politici van de oppositie. Volgens critici verandert het opheffen van de noodtoestand weinig. President Erdogan heeft onlangs door een grondwetswijziging nog meer macht gekregen. Na de leraren gaan ook de basisschooldirecteuren actie voeren. Ze zijn ontevreden over de uitkomst van de salarisonderhandelingen voor leraren. In de nieuwe CAO verdienen de best betaalde leraren meer dan de meeste adjunct-directeuren. Volgens de Vereniging van Schoolleiders is het nu tijd dat de directeuren voor zichzelf opkomen. De acties beginnen na de zomervakantie. Het weer nog vanochtend wat wolkenvelden, maar geleidelijk overal zon. Het wordt 23 tot lokaal 30 graden en het is... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.